Levy van Eck met het NOS-journaal. Ten wordt er nog eens drie vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Dat meldt BuzzFeed. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in de jaren 80 en 90. Piven, die onder meer speelde in de serie Entourage, ontkent de beschuldigingen. De vrouwen komen nu met hun verhalen naar buiten... omdat ze gefrustreerd zijn dat Piven eerdere beschuldigingen ook ontkende. Toch was dat toen voor Omroep CBS aanleiding om een tv-programma waarin Piffen de hoofdrol speelde van de buis te halen. De voormalige Catalaanse regio-president Puigdemont kan alleen opnieuw benoemd worden als hij daar in levende lijven bij aanwezig is. Dat heeft het Spaanse constitutionele hof bepaald. Wel moet hij toestemming van de rechter hebben om de bijeenkomst in het parlement dinsdag bij te wonen. Puigdemont zit sinds oktober in Brussel. Hij wordt in Spanje gezocht voor het leidinggeven aan een afscheidingsbeweging. Als Puigdemont dinsdag inderdaad naar Spanje komt voor zijn benoeming... is de kans groot dat hij wordt gearresteerd. Bij een bomaanslag op een politiebureau in Colombia zijn vijf agenten om het leven gekomen. Ook zijn er 42 gewonden gevallen. Op het moment van de aanslag werd ergens anders in de stad een overval gepleegd op een geldtransport. De explosie was dus mogelijk een afleidingsmanoeuvre. Waarschijnlijk zit een drugsbende achter de aanslag. De politie heeft één verdachte aangehouden. De Amerikaanse striptekenaar Mort Walker is overleden. Walker is vooral bekend als geestelijk vader van de luie soldaat Flippy Flink. De oorlogsveteraan bedacht Flippy Flink in de jaren 50. De strips zijn wereldwijd in 1800 landen verschenen en loopt nog steeds... al tekende Walker de laatste jaren niet alles zelf meer. Mort Walker is 94 jaar geworden. Het weer, het is overwegend bewolkt en soms valt er lichte regen of motregen. Ook overdag blijft het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.